met het NOS-journaal. Bijna 60% van de Russen vindt dat Rusland smartengeld moet betalen... als het land schuldig wordt bevonden aan de MH17-ramp. Dat blijkt uit onderzoek van een Nederlandse website. De meeste ondervraagden denken overigens dat Oekraïne schuldig is aan de ramp. Volgende maand begint op Schiphol het MH17-proces... met drie Russen en een Oekraïner als verdachten. Iraanse overheidshackers hebben ingebroken bij drie Nederlandse universiteiten en een hbo-instelling. Dat blijkt uit onderzoek van consultancybedrijf PwC. Het ging de hackers vermoedelijk niet om gevoelige informatie... maar om lesmateriaal voor studenten. Dat is in Iran moeilijk verkrijgbaar vanwege de sancties die tegen het land gelden. De Iraanse ambassade in Den Haag wil niet reageren op de beschuldigingen. De Tweede Kamer wil dat er een nationaal rapporteur internetcriminaliteit komt. Criminaliteit verplaatst zich steeds meer van de straat naar internet. Daarom is volgens de Kamer meer toezicht nodig. Het idee is van CDA-kamerlid van Torenburg. Ze hoopt dat slachtoffers van internetcriminaliteit op deze manier beter worden geholpen. De waterschapsbelasting gaat dit jaar flink omhoog met ruim 4,5 procent. Dat is de sterkste stijging in ruim 10 jaar. De waterschappen verwachten dit jaar zo'n 3 miljard euro meer te innen. Dat geld is nodig om de gevolgen van de natte winters en droge zomers op te vangen, zeggen ze. Ook de zuiveringsheffing voor het reinigen van afvalwater gaat omhoog. In een appartement in Rosmalen is afgelopen nacht een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk gaat het om de bewoonster. De politie houdt rekening met een misdrijf... en heeft een man die ook in het appartement in Rosmalen was aangehouden. Het weer bewolkt, in het oosten wat motregen. Vanmiddag zo goed als droog. Met meer zon wordt het 8 tot 10 graden. Morgen 12 graden en een toenemende wind. Zondag nog warmer en nu en dan regen bij veel wind.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 Ah, just let me know. Can you be the one to hold and not let me go? I need to know. Could you be the one to call when I lose control? Ah, I, I control. as neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna bring it to life. stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Georgia is just no place to be. I think Jamaican in the moonlight, sandy beaches drinking rum every night. We got no money, mama, but we can go. We'll split the difference, go to Coconut Grove. Keep on talking, mama, I can hear your voice. It tickles down inside of my ear. I feel a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly beer. I think Jamaica in the moonlight, sandy beaches drinking rum every night. We got no money, mama, but we can go. We'll split the difference, go a coconut grove. Voila, an American dream without any means. When it's as easy as closing your eyes and dream Jamaica is a big neon sign. It goes so easy with that rain falling down.